Marion Koekoek met het NOS Journaal. President Obama heeft in York de Palestijnse president Abbas gesproken over zijn weigering om in te stemmen met een volwaardig VN-lidmaatschap voor de Palestijnen. Obama heeft Abbas persoonlijk duidelijk gemaakt dat een Palestijnse staat alleen kan worden bereikt in onderhandelingen met Israël. Alle andere acties om tot een eigen staat te komen worden door de VS niet gesteund. President Abbas is teleurgesteld in de Amerikaanse weigering. Hij wil morgen in de VN een volwaardig lidmaatschap aanvragen. De Algemene Vergadering keurt dat waarschijnlijk goed, maar de VS zal er in de Veiligheidsraad een veto over uitspreken. Brokstukken van een oude satelliet zullen in de loop van de dag neerslaan op aarde. Volgens NASA gaat het om zeker 26 flinke onderdelen die op nog onbekende plekken neer gaan komen. Het grootste stuk weegt zo'n 140 kilo. De satelliet werd in 1991 gelanceerd en raakte in 2005 buiten gebruik toen de brandstof op was. NASA heeft berekend dat de resten van de satelliet Noord-Amerika niet zullen raken en dat de kans groot is dat de meeste stukken in de grote oceaan belanden. Steeds meer landbouwgrond in derde wereldlanden is in handen gekomen van internationale investeerders ten koste van de bewoners van het gebied. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib over de wereldwijde handel in vruchtbare landbouwgrond. Het gaat om ruim 200 miljoen hectare land dat is verkocht in de afgelopen 10 jaar. Volgens de organisatie worden de bewoners vaak verdreven en krijgen ze weinig tot niets betaald voor de grond. Het probleem speelt vooral in Afrika, maar ook in Latijns-Amerika en Indonesië. Internationale investeerders gebruiken de grond om voedsel of biobrandstoffen te verbouwen voor westerse landen. Het weer vannacht wisselend bewolkt, af en toe wat regen en minima rond 11 graden.